Jelle Visser met het NOS-journaal. Hoogleraar Financiële Markten Arnoud Boot zegt Rabobank-econoom Barbara Baarsma... en oud-CPB-directeur Koen Teulings geadviseerd te hebben zich terug te trekken uit de campagne Herstel NL. Dat zei hij in het programma Op 1. Volgens Boot waren ze verzeild geraakt in een verkeerde rol in het debat. Herstel NL pleitte voor vergaande coronaversoepelingen. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Randstad naar regio's daarbuiten, meldt het CBS. Sinds 2015 vertrekken elk jaar meer mensen naar Flevoland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Het aantal mensen dat in omgekeerde richting verhuist blijft min of meer gelijk. In totaal verhuisden er in 2020 bijna 56.000 mensen uit de Randstad. De trend was al ingezet, maar door de coronapandemie zouden mensen meer ruimte willen hebben. Vaker thuiswerken zou eventuele extra reistijd in de toekomst behapbaar maken. AstraZeneca zegt zich toch te houden aan de afspraak om 180 miljoen vaccindoses te leveren aan de Europese Unie. Eerder vanavond meldde Reuters dat de farmaceut veel minder doses zou gaan leveren. Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid had te horen gekregen dat Nederland in het tweede kwartaal 4 miljoen doses zou krijgen in plaats van de afgesproken 6,8 miljoen. Nu zegt een woordvoerder van AstraZeneca tegen de NOS dat Nederland gewoon het beloofde aantal krijgt. De hoeveelheid duurzame elektriciteit in Nederland is vorig jaar met 40% gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste stijger is elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. Dat nam met meer dan 50% toe. Inmiddels liggen er in Nederland al 36 tot 37 miljoen zonnepanelen op een dak of op de grond. Windmolens wekken de grootste hoeveelheid groene stroom op. Die hebben een aandeel van 45 procent. Biomassa 29 procent en zonnepanelen 26 procent. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 9. Morgen is het opnieuw uitzonderlijk zacht. Met 15 tot 16 graden in het noorden en 19 graden in de rest van het land.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 until forever doesn't seem to feel so far away. Oh, you, only you, feel you're just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. misschien te grijden. die jong valt door de maan. Besteed ze mij haar beiden en hij zocht nog rust bij haar.